uur. met het NOS Journaal. De Franse president Macron denkt dat in de komende weken... een wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland kan worden gesloten. Hij deed die uitspraak in een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Vlak na een bezoek aan president Trump. Hij was daar om Trump te overtuigen om Oekraïne te blijven steunen. De Sluiskieltunnel bij het Zeeuwse Borselen is weer helemaal open. In de tunnel was gisterochtend een zwaar ongeluk met een vrachtauto. Er kwamen twee mensen om het leven. Het bergen van de vrachtauto duurde langer dan eerder werd gedacht. En ook het asfalt en de tunnelwand moesten nog worden gerepareerd. Het verkeer werd daarom in de noordelijke richting nog omgeleid via de brug bij Sluiskeel. In de zuidelijke richting was de Sluiskeeltunnel al wel eerder opengegaan. In Zuid-Korea is een deel van een brug ingestort bij een bouwplaats op een snelweg. De delen vielen op mensen die op dat moment daar aan het werk waren. Zeker drie van hen kwamen om het leven en vijf anderen raakten gewond. De brandweer van Zuid-Korea probeert op de bouwplaats nog te zoeken naar meer slachtoffers. In de VS leidt een mail van tech Elon Musk tot verwarring onder ambtenaren. Musk heeft van president Trump de opdracht gekregen om de uitgaven van de Amerikaanse overheid te verminderen. Zijn daarvoor opgerichte afdeling stuurde daarom een mail naar ambtenaren met de opdracht om een lijst terug te sturen met de dingen die ze de afgelopen week op hun werk hebben gedaan. Doen ze dat niet, dan zijn ze volgens Musk ontslagen. Verschillende ministeries waarschuwen hun ambtenaren dat ze de oproep moeten negeren... omdat ze anders gevoelige informatie door moeten geven. Maar president Trump zei afgelopen nacht weer dat hij achter de actie van Musk staat. Het weer, het is bewolkt maar droog bij 5 tot 8 graden.